Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Britse regering zet omgerekend nog eens 2,3 miljard euro apart... om het land voor te bereiden op een no-deal brexit. Dat is bijna een verdubbeling van het bedrag dat al klaar stond. Het geld is onder meer voor ondersteuning van de douane... het kopen en opslaan van geneesmiddelen... en een grote voorlichtingscampagne om de Britten voor te lichten... over de gevolgen van een vertrek uit de EU... Volgens minister van Financiën Javid is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. De oppositie noemt het verspilling van belastinggeld. Door problemen met de technische installatie van een binnenzwembad in Kaatsheuvel... zijn gisteren 20 kinderen onwel geworden. Ze hadden last van rode ogen, een droge keel en diarree. Na behandeling in een huisartsenpost konden de kinderen naar huis. Het bad blijft dicht tot de oorzaak van de problemen is opgevonden. In de Haagse Vijver, waar vorig jaar het lichaam van een jongen van 17 werd gevonden... is afgelopen nacht politieonderzoek gedaan. Waarom er nu gezocht is en of er ook iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. Orlando Boldewijn verdween op een avond dat hij twee internetdates had. Een man van 27 heeft korte tijd vastgezeten voor de vermissing. Hij is nog altijd verdachte. Facebook heeft de pagina van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam geblokkeerd... vanwege een naaktfoto, gemaakt door fotograaf Ed van der Elsken. Op de foto uit 1960 is een naakte vrouw onder een open raam te zien. Facebook verwijdert foto's waarop naakt te zien is... maar maakt voor kunst in principe een uitzondering. Het Fotomuseum heeft beroep aangetekend tegen de beslissing. Een woordvoerder van Facebook laat weten dat naakt in kunst normaal gesproken mag op Facebook... en zoekt uit wat er in dit geval is gebeurd. Het weer nog, wolkenvelden en buien, maar vooral in het zuiden ook zon. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Morgen valt er op meer plaatsen een bui. Lokaal kan dan veel neerslag vallen. De temperatuur ligt iets lager dan vandaag, maximaal 23 graden.